Hij beloofde belastingverlagingen en kondigde belastingverhoging aan... voor rijken en multinationals. Op het gebied van de buitenlandse politiek riep Obama het congres op in te stemmen met nieuwe maatregelen tegen terreurgroep IS. En hij dreigde met een veto als het congres voor nieuwe sancties stemt tegen Iran. Ook als het congres Obamacare en illegale immigrantenplannen wil terugdraaien, komt Obama met een veto. De Republikeinen hebben zowel in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een meerderheid. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het nieuwe leenstelsel voor studenten. Het plan van minister Bussemaker kreeg steun van regeringspartijen VVD en PvdA en van GroenLinks en D66. Vanaf volgend studiejaar verdwijnt de basisbeurs en moeten veel studenten gaan lenen om hun studie te betalen. Jongere organisaties reageerden teleurgesteld dat het plan is aangenomen. Zij zeggen dat Bussemaker een schuldengeneratie creëert en noemen de maatregelen desastreus. Justitie in België komt vandaag met een toelichting op de grote politieactie van gisteravond in Comines. In het plaatsje in het westen, net boven de Franse grens, moesten ruim 80 mensen hun huis uit. In Belgische media wordt gespeculeerd over een antiterreuractie. Er zou een huis zijn doorzocht van een jihadiste die onlangs in bezit van wapens werd opgepakt. Ook de explosieve opruimingsdienst zou bij de huiszoeking zijn betrokken. Na enkele uren mochten de geëvacueerde inwoners van Comines weer naar huis.